uur. Dielketeert zijn met het NOS-journaal. Secretaris komen dat vluchtelingen omkomen op weg naar Europa. Hij roept regeringsleiders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Ban moeten ze medeleven tonen en voldoen aan hun internationale verplichtingen. Hij vindt dat landen vluchtelingen niet mogen weigeren op grond van religie. Ook mogen mensen niet worden gedwongen terug te keren naar gevaarlijke gebieden. Volgens de VN komen er dagelijks 40.000 vluchtelingen bij. In Mexico heeft een medewerker van de kinderbescherming tenminste negen baby's verkocht. De man pakte de baby's af van drugsverslaafde moeders en verkocht ze aan paren die een kind wilden adopteren en de strenge adoptieregels wilden omzeilen. De stellen betaalden er tussen de 4500 en 8000 euro voor. Volgens de Mexicaanse autoriteit heeft de babyswendel jaren geduurd. Er zijn er mogelijk veel meer baby's verkocht. Sommige kinderen zouden inmiddels al 20 jaar oud zijn. Drie van de verkochte kinderen zijn inmiddels opgespoord. Er is een verband tussen de dode man die donderdag werd gevonden op de A73 en de liquidatie van een Belgische topcrimineel eerder die dag. Wat het verband precies is, wil de Belgische justitie niet zeggen. Ook de identiteit van de dode man is niet bekendgemaakt. De Belgische crimineel was Silvio Aquino, een van de hoofdverdachten in een groot drugsproces dat binnenkort zou beginnen. Hij werd gisteren doodgeschoten in Opglabbeek, zo'n 50 kilometer van de plek waar de dode man werd gevonden. De politie spreekt van meerdere nog onbekende daders. Het weer dan, hier en daar kan het mistig zijn. De temperatuur ligt vannacht rond de 12 graden. De komende dag is het vrij zonnig en er staat weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden. Later in de avond en in de nacht trekken er enkele stevige buien over het land.